Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese regeringsleiders hebben de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU doorgestuurd naar de Europese Commissie. Die moet nu beoordelen of Oekraïne er klaar voor is. In de Franse stad Versailles spraken de EU-leiders, onder wie premier Rutte, tot diep in de nacht met elkaar over de oorlog. Volgens Rutte stelden ze vast dat Oekraïne deel is van de Europese familie... maar hij benadrukte ook dat een mogelijke toetreding een lang proces is. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag op verzoek van Rusland bijeen. Moskou beschuldigt de Verenigde Staten ervan Oekraïne te helpen bij de ontwikkeling van biologische wapens. Rusland heeft daarvan nog geen bewijs geleverd. De VS noemt de beschuldiging lachwekkend en zegt dat Rusland probeert de invasie goed te praten... of een excuus zoekt om zelf biologische of chemische wapens te gebruiken. Twee weken geleden gebruikte Rusland in de Veiligheidsraad nog zijn vetorecht... om te voorkomen dat de Raad de Russische invasie in Oekraïne zou veroordelen. Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De overheid stelde het preventieakkoord op met 70 organisaties... om mensen gezondere keuzes te laten maken. Maar ruim drie jaar later is nog steeds de helft van de volwassenen te zwaar. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen. In de Conference League heeft PSV gisteravond thuis met 4-4 gelijk gespeeld tegen FC Kopenhagen. Feyenoord won in Belgado met 5-2 van Partizan. AZ en Vitesse hadden minder succes. AZ verloor in Noorwegen met 2-1 van Bodø Glimt. En Vitesse verloor thuis met 1-0 van AS Roma. Volgende week zijn de returns, dan wordt duidelijk wie er doorgaan naar de kwartfinales.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 my shelter, shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bell. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring.